Eefje Kunnen met het NOS-journaal. De Britse premier May heeft stemming over de brexit in het lagerhuis gewonnen. Er is tegen een amendement gestemd waarin stond dat het Britse parlement de regering terug kan sturen naar de onderhandelingstafel als de uitkomst van het brexit-proces de parlementariërs niet bevalt. May is valikant tegen dat voorstel omdat het de Britse onderhandelingspositie in Brussel zou schaden. Ze zou dan niet meer kunnen weglopen van de onderhandelingstafel... en dat wordt juist gezien als een belangrijke troef om de EU onder druk te zetten. Het OM looft 25.000 euro uit voor de tip die leidt naar de daders van de moord in een Amsterdams buurthuis. Daar kwam begin dit jaar een 17-jarige stagiair om het leven. De politie gaat ervan uit dat de twee schutters iemand anders wilden ombrengen. Sigaretten zijn nog veel schadelijker voor de gezondheid dan gedacht. In sommige gevallen zijn de gehaltes aan teer en nicotine meer dan 20 keer hoger dan op de sigarettenpakjes staat vermeld. Dat zegt het RIVM na een onderzoek onder 100 sigarettenmerken die in Nederland op de markt zijn. Staatssecretaris Blokhuis zegt geschrokken te zijn dat rokers eigenlijk bij vrijwel alle sigaretten veel meer gif binnenkrijgen dan ze wordt voorgehouden. Het RIVM gebruikte een Canadese methode om de sigaretten te testen... die volgens het instituut beter weergeeft wat een roker echt inhaleert. En de Oranjevrouwen hebben de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije met 1-0 gewonnen. In Heerenveen maakte Lieke Martens in blessuretijd het enige doelpunt. Oranje heeft nu op 4 september in Noorwegen aan een gelijkspel genoeg voor plaatsing voor het WK. Het weer nog, veel bewolking met hier en daar wat lichte regen.